Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In de Gazastrook is een Israëlische luitenant gevangen genomen. Waarschijnlijk heeft dat een grote rol gespeeld bij het opzeggen van het bestand tussen Israël en Hamas vanmorgen. Volgens Israël vielen Hamas-strijders anderhalf uur na het ingaan van het bestand Israëlische militairen aan. Twee militairen kwamen om het leven. Volgens het leger duidt alles erop dat de Israëlische luitenant daarna werd gevangen genomen. Israëlische troepen zouden woedend op het incident hebben gereageerd en hevige beschietingen hebben uitgevoerd. Bij de demonstraties tegen politiegeweld vanavond in Den Haag zijn ISIS-vlaggen verboden. Zulke vlaggen zullen in beslag worden genomen. Verder mogen demonstranten hun gezicht niet bedekken. Zondag is er in Amsterdam een pro-Gaza-demonstratie. Ook dan zijn ISIS-vlaggen verboden en kleding die het gezicht bedekt. De 70 Nederlandse en Australische experts hebben voor vandaag hun werkzaamheden afgerond op de rampplek van de MH17. Alle gevonden menselijke resten worden meegenomen. Het tweede slachtoffer van de ramp met de vlucht is geïdentificeerd. Het gaat om iemand met de Nederlandse nationaliteit. Dat meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een team van meer dan 200 specialisten werkt in Hilversum aan de identificatie van de slachtoffers. Die duurt mogelijk nog maanden. Bij een grote brand in een kaaspakhuis van melkfabriek Campina in Friesland, in Gerkesklooster, is eh, het vuur nu geblust. Sinds dinsdag woedde daar een grote brand. De brandweer kon moeilijk bij de vuurhaarden komen en besloot om het pand gecontroleerd te laten uitbranden. Er lagen grote hoeveelheden kaas in de loods. Andere gebouwen zijn volgens de brandweer niet beschadigd. Het weer... Zon en af en toe wat bewolking. Tegen de avond kan een bui vallen. Het blijft vanavond lang warm. Minima vannacht 16 graden. Morgen begint zonnig, maar later komen er weer buien. Die kunnen stevig zijn, soms met onweer en windstoten. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat file bij de Noordtunnel 2 kilometer.